is het genoeg voor mij. Altijd je grijn en trammeland, je al op deze goede hand. Als ik dag een lijntje zie, dat is toch echt te veel voor mij. Ik ben het mee, ik heb het gehad, daarom heb ik de stad gezakt. had ik het dicht op mij gezag. Maar is voorbij, ik heb mijn rust. Kom het niet terug, nog niet meer rust. Ik het nu goed en ben weer vrij. Ik ben gelukkig en zo blij. En heb nu wat ik hier lang woon. Zo zolang het leven niet weer.